Mariette Krol met het NOS Journaal. BOA's en de politie gaan vanaf zaterdag niet meteen straffen... als een horecagelegenheid, theater of evenement... de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Pas bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Dat hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. Dan volgt een waarschuwing, mogelijk met een dwangsom of sluiting. In de Tweede Kamer zijn nog steeds de algemene beschouwingen aan de gang. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet werd in het debat aangesproken op een tweet... waarin hij het begrip holocaust tussen aanhalingstekens had gezet. Baudet weigerde daarvoor excuses te maken. Ook wil hij niet voldoen aan de wens van Joodse organisaties... dat Forum geen Joodse symbolen gebruikt. Baudet zei de kritiek niet te snappen... en vindt niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Verder sprak ook het CDA zich uit voor afschaffing van de verhuurderheffing... De extra belasting voor verhuurders van sociale huurwoningen. Ook de VVD zei bereid te zijn daarnaar te willen kijken. De Verenigde Staten kopen nog eens een half miljard doses Pfizer-vaccins voor armere landen. Na een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie aan rijke landen... om coronavaccins voor de rest van de wereld te leveren, zoals ze beloofd hadden. Pas 15 van de hoeveelheid vaccins die was beloofd, is ook echt geleverd. In de Eredivisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Feyenoord-Herenveen werd 3-1. Pek Zwolle, Sparta 1-1. FC Groningen-Vitesse 0-1. En de Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met negen man. In de tweede helft werd even stilgelegd... omdat de keeper van Vitesse vanuit het publiek werd bekogeld met bier. Eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen PSV in 1-2... en NEC FC Utrecht in 0-3. Het weer rustig en droog. Vannacht ongeveer 10 graden. De komende dag zonnige periode, maar in het noorden meer bewolking en wat regen.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 Wow, oh. Que pase lo que pase, dejémoslo lo frase. Es imposible no tocarte, mama. Baby, probeer. Als van spijt, jaloezie en belangen zoveel voor me geweest. Een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet.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 People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat.